Het vliegtuig, een Junkers JU-88, stortte 70 jaar geleden neer in een weiland in de Meren. En wordt nu opgegraven omdat op die plek het nieuwe sportpark Rijnvliet komt. Bij het bergen zijn twee bommen van 250 kilo gevonden. Ze worden ter plekke in een afgesloten omheind depot bewaard. Afgewacht wordt of er nog meer bommen worden gevonden. Mogelijk liggen in het wrak ook nog de stoffelijke resten van een van de vier bemanningsleden. Een van de vier overleefde de crash. De lichamen van de twee anderen zijn al eerder geborgen. Tegen een man uit Loenen die een buschauffeur had neergestoken is acht jaar cel geëist. De steekpartij was in september in Breukelen. De verdachte viel in de bus twee meisjes lastig. De chauffeur zei er wat van en belde de politie. Toen werd hij drie keer met een, met een mes in zijn rug gestoken. De steekpartij was aanleiding voor een staking van buschauffeurs om betere beveiliging af te dwingen. Minister Huizinga stelt 8,5 miljoen euro beschikbaar voor de verplaatsing van Dierenpark Emmen. De verhuizing van de dierentuin is onderdeel van het project Atalanta, waarbij het centrum van Emmen de komende jaren ingrijpend op de schop gaat. Om ruimte te maken voor vernieuwing van het stadshart verhuist het dierenpark van Oost naar West-Emmen. Daar wordt op een terrein van 35 hectare een zogenoemd belevenispark neergezet, waarvan de dierentuin onderdeel wordt. In het nieuwe stadscentrum van Emmen blijft het parkachtige karakter van het huidige terrein behouden. Dan het weer nog vanavond in het oosten.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 Maar dat is dan de cd met eh, de grootste hits van die Gary Rafferty. Welkom bij deze uitzending van Muziekrevue. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Talk Talk heeft ook een collection uitgebracht, oftewel The Best Of. En dit was ongeveer hun grootste hit, hè? Life's What You Make It. precies of ze nummer 1 hit hebben gemaakt met uh, eh, Lives What You Made It. Het stamt in ieder geval uit 2000, eh, dit cd'tje van Talk Talk D Collection. van deze jongeman zijn een aantal banden teruggevonden van James Morrison, onder andere Under the Influence. sabe het alsof het eh, live opgenomen is, maar het is gewoon opgenomen in de studio. En de muzikanten die zaten te applaudisseren voor die James Morrison. Ik weet dat deze dame heeft inmiddels alweer een nieuwe cd uitgebracht. Ik heb er pas geleden ook een stukje van gedraaid. Maar ik dacht van, laten we nog eens even teruggrijpen naar een oudje. On the road again. Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. the reason we found So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. heart. zo ken ik jou dus weer. De dagen gaan zo leeg voorbij. Geen mens doet meer een stap opzij. Er zit geen greintje gein meer bij en dat wil jij dus niet meer. Nou maak je borst maar nat. Jij hebt niks en ik heb zat. Hier heb je wat, vrolijke viool Vrolijke Violen van uh, Boudewijn de Groot. Een cd die hij wat eh, jaartjes geleden heeft uitgebracht. 1995 om precies te zijn. En deze cd die stamt uit 2000. Eh, Frank Jansen, Han Wouters, Kees de Hoed, Ferry Lever, André Sommer, Paul Eduard, Werner Blaas, Simone Roerade en Anita van Kuik. Dat is puur zang, oftewel de band die achter Rob de Nij staat. Op de cd Ballads en er zijn een aantal nummers die live opgenomen zijn. Onder andere Nu het om haar gaat. Ik ben nooit zo'n held geweest bij ziekte of problemen.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 Nu het om haar. kunt werkelijk een speld horen vallen als hij dit nummer zingt. Nu het om haar gaat, Rob de Nijs. Een man uit eh, Zuid-Afrika die al jaren in Amerika woont, Corey Harris, eh, op de cd Daily Bread, brengt hij de Zuid-Afrikaanse en de Amerikaanse muziek weer samen in de titelsong. Deze man is wel actief met het maken van muziek. Hij treedt regelmatig op, maar uh, cd's maken is niet zijn grote passie... want hij staat liever op het podium dan dat hij in een duffe studio zit. Zo schrijft hij in een interview. Maar ik ga toch eens kijken, want dit cd'tje stamt bij 2005... maar ik ga toch eens kijken of hij niet alweer een nieuwe cd heeft uitgebracht. Als ik deze cd in mijn cd-speler leg, dan draai ik meestal drie nummers achter elkaar. Gewoon. Waarom? Omdat ze zo mooi zijn. Rod Stewart, Unplugged and Seated. Rod Stewart, puur kun je het ook wel noemen. Daarom draai ik gewoon maar drie nummers achter elkaar. People Get Ready, Have I Told You Lately And Tom Roberts Blues. Oftewel Waltzing Matilda. people get ready. There's a train a coming. You don't need no ticket. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. Don't need no ticket. You just thank the Lord. people get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Open the doors and bar them. There's room for all amongst the love. family song. I want to dedicate this one to my wife.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 I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken, and my strength is soaking away to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda. Now I've lost my St. Christopher. Now that I kissed her, and the one armed bandit nose, and the maverick Chinaman with the cold blooded side, and the girls down by. slow the dragnets and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda. and it's a battered old suitcase in a hotel someplace, and a wound that would never heal. No prima donnas, the perfume is on, an old shirt that is stained with blood and whiskey. And it's good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. Too. Good night, Matilda. Drie stukken van Rod Stewart, Unseed and Plucked. Nee, Unplugged and Seed, zo was het. En dit is de, de vrouwelijke Rod Stewart, wat ze ook wel genoemd, Bonnie Tyler. I was forever. Stewart om eh, haar eh, ja, rauwe stem, maar toch prachtige liedjes heeft uitgebracht. Eh, ze brengt zowel pop als jazz, als blues. Ja, precies niet voor één, één gaatje te vangen, wordt er dan ook wel gezegd. Deze jonge man die komt uit Rotterdam en luistert naar de naam Danny Vera. This is my confession of things I've kept inside. secrets I've tried to hide from you. never suspected they've been carefully contained. I've respectfully restrained the truth. This is my confession My heart without disguise I'm dressed and open wide To you I've abandoned the protection That has quietly come confession Zijn man Die bieren stond in te laden Ik dacht er het mijne van En dacht toen dat ik spoken zag Was een verbeelding aan de haal Maar nee, hij was nu bijna kaal En leed aan zwaar overgewicht Maar dat gezicht moest toch van Karel zijn. Karel was de kanjer van onze klas, waar dat meisje zo verliefd op was. Als hij naar je keek, was je een week van streek. Oh, we waren groen als gras. Karel was ons alles, ja alles waard. De prins der dromen op zijn witte paard. Maar onze droom eens werd een kikker met een baard. Ik riep een wijze na, maar Je bent haast niets veranderd, net zo mooi als toen. Ik wist niet goed wat ik moest doen. Kon moeilijk zeggen wat ik dacht. Ik prijs de dag dat je toen iets in me zag. Karel was de kanjer van onze klas, waar meisje zo als hij naar je keek, was je een week van streek. Oh, we waren groen als gras. Karel was als alles, ja alles laat. De prins der dromen op zijn witte paard. Maar onze droomprins werd een kikker